7 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het is vandaag erop of eronder voor FIFA-baas Sepp Blatter. De voetbalbond kiest vanmiddag een voorzitter. De omstreden Blatter en de Jordaanse prins Ali zijn de kandidaten. De baas van de Braziliaanse voetbalbond zal niet stemmen. Hij is vannacht hals over kop uit Zurich vertrokken en teruggegaan naar Brazilië. Mogelijkheid zijn vertrek te maken met het corruptieschandaal. Op een klein eiland in het zuiden van Japan is onverwacht een vulkaan uitgebarsten. Boven de berg Shindake hangen enorme zwarte aswolken. De overheid heeft een schip naar het eiland gestuurd om de ongeveer 140 bewoners te evacueren. Enkele mensen worden nog vermist. Zo'n 1000 tot 2000 metaalwerkers staken vandaag. Onder meer bij de truckbouwer DAF in Eindhoven wordt niet gewerkt. En ook bij installatiebedrijf Intech en een aantal scheepswerven wordt 24 uur niet gewerkt. De werknemers eisen meer loon en betere regelingen voor ouderen en de WW. Actievoerders willen elke vrijdag stakingen houden... om de werkgevers op die manier verder onder druk te zetten. De Nederlandse drugshandelaar Michael S. is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 10 jaar cel. Hij verhandelde drugs via de inmiddels gesloten website Silk Road. De man werd twee jaar geleden opgepakt in Miami. Hij verdiende miljoenen euro's aan de verkoop van ecstasy, cocaïne en LSD. Michael S. mag waarschijnlijk een deel van zijn straf in Nederland uitzitten. Het landgoed Neverland van de overleden Michael Jackson staat te koop. Hij kocht het in de jaren 80 voor 20 miljoen dollar en nu wordt er 100 miljoen voor gevraagd. Neverland werd in 2008 gekocht door een vermogensbeheerder toen Jackson financieel aan de grond zat. Het landgoed is duizend hectare groot en heeft onder meer een bioscoop en een treintje. Dan nog het weer. Vandaag vooral in het westen en noorden van het land enkele buien. Die breiden zich later op de dag uit. Af en toe zon.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 All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, Do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, No, not really. I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She looks like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah I'm the wizard of love And I got the magic wand All these other girls are tempting But I'm empty when you're gone And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating?